De Egyptische president benoemde eerder vandaag nieuwe topmensen in zijn regering. Het 74-jarige hoofd van de inlichtingendienst, Omar Suleiman, is vicepresident geworden. Dat is een functie die de afgelopen tientallen jaren niet bestond. De nieuwe premier wordt de 69-jarige oud-minister Ahmed Shafik. De Egyptenaren hebben vandaag in de grote steden opnieuw massaal gedemonstreerd. Ook nadat het uitgaansverbod was ingegaan, bleven ze op straat. Hier en daar grepen de ordentroepen met geweld in, maar op veel plaatsen werden de demonstranten ongemoeid gelaten. Wit-Rusland heeft zeven mensen vrijgelaten die vorige maand werden opgepakt na presidentsverkiezingen. Onder hen is ook presidentskandidaat Nekrayev. Hij werd samen met veel andere Wit-Russen gearresteerd bij demonstraties tegen de herverkiezing van president Lukashenko die volgens waarnemers niet eerlijk verliep. Algemeen wordt aangenomen dat de vrijlating een poging is om de Europese Unie mild te stemmen. PVV-leider Wilders vindt dat de reactie van minister Rosenthal op de executie van Zahra Bahrami niet ver genoeg gaat. De Iraans-Nederlandse vrouw is in Iran ter dood gebracht. Rosenthal heeft daarop besloten alle ambtelijke contacten te bevriezen. Wilders vindt dat de Iraanse ambassadeur het land moet worden uitgezet. En andere partijen als de PvdA en de SP steunen de lijn van Rosentaal wel. In de Eredivisie heeft PSV thuis hekkersluiter Willem II ter nauwernood gewonnen. Diep in de blessuretijd maakte invaller Zeefluik van de koploper voor de koploper de 2-1. In Alkmaar haalde AZ thuis uit tegen VVV. Het werd 6-1. Vitesse won in eigen huis met 5-2 van Rode JC. Het weer, vannacht kans op mist, minima tussen de min 4 en min 8. Morgen eerst zondag in het zuiden, later ook in de rest van het land en ongeveer een graad of 1.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 De Nightwalk, iedere zaterdagavond van 11 tot aan Edu met het beste van dance en R&B. Looks met Showbiz Nieuws, de Party Update, Nightwalk 10... en straks vanaf 12 iemand minder onze eigen resident DJ Mouse... zo'n uur lang live in de mix. Er is lekkere muziek. We dachten zo meteen van de Loose Cannons. De Weekly Hotspot stond vanaf week op Dance for the Van. met de Road Jack, oftewel Hit the Road Een oudje, misschien ken je hem wel, alleen dan in een nieuw jasje. Als eerste Heike en JS met de Deeper Love en dat was natuurlijk een oud nummer van Clippers Co. En ook nog geloof ik eh, in de jaren 70 of 80 is ook nog een keer gemaakt. Maar wie dat ook alweer was, is me even ontschoten. In ieder geval Clippers Co. heeft het als laatste gemaakt. met de grote hit. nu hebben we Haikiki eh, en JS opnieuw gemaakt. Deeper Love, de original mix. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Fam. zaterdagavond. Dance Night. go. nights i going through hell, but convinced she loves me. But never her approval, no matter how I try. The way you talk to me, but still I say I love you. I love you. I'm ashamed, you can see it in my eyes. Mama always told me to respect the woman, but what am I to do when her parents do not try? try. So many tears I cried, but. I just can't be loving you no more. I can't. I love you more than no. I love myself, Loving you no more. I can't. I just, I can't, I no. just can't be loving you no more. Baby. I love you more than I love myself so dependent on your love for so long. Punishment for me is trying to let go. Leave it from your heart is what you taught me. Addiction to pain is what got me. My life, my life point, sometimes wanna end it if I can't only cause I drove and I'd have had a lot to drink. When I wanted it blue, you said we got to paint it pink. And it's pieces of your hair still sitting in my sink. And you still got underwear that's sitting in the dryer. How come every time that you're suspicious, I'm a liar? You stand out, I can hear you whistle in the choir. And that's the only reason you the missus I admire. Damn, tell me what I'm gonna do. Since everything that I'm trying to forget is all true. Me and all your main girls get along too. I would take my last dollar out and bet it on you, but uh you see, the same one I'm missing It's basically the reason I became something different. It's just that I remember me before, and if you could do the same, baby, then we'd be for sure. NW Nightwalks Show Facts. time you're trapping, your are Aim. No matter what you eat, just put a smile in your face. Check out my work, son. You gotta be getting the job done. No need to smack someone. more, you just might be gone. Gotta make connections before you start to get loose. G, think about the book, believe in desperation. There are times when I feel like life is over. Whoa. And times when I'm feeling so down. Ain't no stopping side the world you never seen. All I care is for you, so rock with me. Saturday night. Night, night, night. Dance night on ZFM. I know you're gonna dig this. Ik heb het over een croissantje in de oven. Ontbijt op bed naar boven Gordijnen open, voel de zon in je ogen. Schijnen, brengen, de vogeltjes zingen. Het leven dat zit vol met van die schitterende dingen. Kijk, ik werk als een gek en zit sterk op mijn stek. Omdat iedereen die rep. nu aast op mijn plek. Maar vandaag zeg ik relax, rustig en oké. Fiets naar het park met een flesje rosé ook die en die zegt sowieso. Ik laat het waaien in de wind, want ik zit nu in mijn zondagsflow. Vandaag zonder show en dat vind ik prima. Wat dagje van een barbecue met iedereen in die Na wat bosjes, tonijn en wat lamsvlees. Breng ik wijn, bier en huis totdat iedereen een lamsfeest En feest in het rond met wat zondagrijms. En dan weet je, dit moet wel een zondag zijn. Dit moet een zondag zijn. Ik voel me lekker en ik maak me niet druk. Dit moet een zondag zijn. De zon schijnt, dus het dag kan niet stuk Zit op de fiets, ben onderweg naar iets. Geen idee waar naartoe, maar hey, dat boeit me niets. Want eh, ik doe het rustig aan, niks om te stressen. Ik pak mijn telefoon om wat chicks te sms'en. Hoe laat ben je waar en eh, waar heb je zin in? Ben je nou naar buiten of blijf je toch liever binnen? Het maakt me allemaal niks uit, want ik weet, ik beleef deze dag. Alle dagen van de week, we kunnen gaan naar het strand en zitten in het zand. Staren naar de zee met een rozeetje in je hand. We kunnen shoppen in de stad en alles op ons pad. Halen en betalen en dan drinken we nog wat. We kunnen naar de bioscoop. En vind je dit nog dood? Kan je mee naar die muziek? Yo, ik kijk wel hoe het loopt. Er is van alles mogelijk. Er zijn opties genoeg. Want ik heb een mooie dag voor de boeg. Voor Dit moet een zondag zijn. Ik voel me lekker en ik maak me niet druk. Dit moet een zondag zijn. De zon schijnt, dus dat kan niet stuk. Dit moet een zondag zijn. Als ik zie hoe je lucht aan me zij. Dit moet een zondag zijn. En dat is wat je zegt tegen mij. Vergeet de maandag, de dinsdag, de woensdag. Vergeet de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Want als ik kijk naar jou en je kijkt naar mij, nou dan moet het wel een zondag zijn. Vergeet je shit en je stress en je zorgen. Vergeet de dingen die je doen moet voor morgen. Want als je voelt wat ik voel en je snapt wat ik bedoel, nou dan moet het wel een zondag zijn. Dit moet een zondag zijn. Ik voel me lekker en ik maak me niet druk. Dit moet een zondag zijn. De zon schijnt dus dat kan niet stuk. Dit moet een zondag zijn als ik zie hoe je lucht aan mijn ik zo dat zijn. En dat is wat je zegt tegen mij. I got on the phone and call the girl said, on the phone and call the girl said, ding na na na. In my hollow shoes and fancy in my hollow shoes and fancy in ding na na na. I got on the phone and called the girl said, on the phone and called the In my shoes and fancy better are in my as fuck. we just fuck. Just fuck. Just fuck. Ça me monte dans le tête. ce soir, je vais te faire la fête. Allez, bébé, partons d'ici. ce soir. Regarde, j'ai pris mes accessoires. Allez, viens, je t'amène à New York. So, why don't we just fuck? Just fuck. why don't we just fuck? So why don't we just fuck? Inforadio